10 uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Heel Nederland moet voorlopig geen handen schudden... en in Brabant moeten mensen in ieder geval de komende zeven dagen... waar mogelijk thuiswerken. Premier Rutte zei op een persconferentie dat deze maatregelen helpen... om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Hij zei erbij dat Nederland nog wel altijd in de eerste fase van de uitbraak zit. Het Italiaans Olympisch Comité wil alle sporten op alle niveaus in het hele land tot 3 april stilleggen vanwege het coronavirus. Het comité vraagt vanavond nog aan de regering in Rome om dat voorstel goed te keuren. Ondertussen is er vanavond toch nog gevoetbald in de Serie A, de hoogste Italiaanse competitie. Verhuursite Airbnb mag niet tegelijkertijd servicekosten rekenen aan zowel huurders als verhuurders. Volgens de kantonrechter werkt dat belangenverstrengeling in de hand. Airbnb zegt alleen een service aan te bieden in plaats van te bemiddelen, maar de rechter gaat daar niet in mee. Met deze uitspraak zouden alle ruim een miljoen Nederlandse Airbnb-gebruikers geld terug kunnen eisen. Maar daarvoor moet iedereen wel zelf in actie komen. In de buurt van Beeldhoven is gisteren een rijdende trein bekogeld. Waarmee en door wie is onduidelijk. Niemand raakte gewond, maar in een van de treinramen zit een groot gat. Een passagier die er vlakbij zat is erg geschrokken... en zegt tegen het AD dat het mogelijk een luchtbuks was. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben vandaag hun laatste taak uitgevoerd als voorwaardige leden van het Britse Koningshuis. Ze waren in de Londense Westminster Abbey bij een dienst vanwege Commonwealth Day, de dag waarop het Britse gemene best wordt gevierd. Harry en Meghan kondigden in januari aan dat ze een stap terug doen in het Britse Koningshuis en deels verhuizen naar Canada. Het stel wil een leven leiden dat minder in de schijnwerpen staat. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Vannacht nat met minima rond 5 graden. Morgen tot in de middag grijs en nat. Daarna wat droger. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is iemand onwel geworden bij Knoop het Er staat 3 kilometer file, er is één rijstrook open en de vertraging is een half uur. En tot zover de verkeersinformatie.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

reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. they cannot defend. Just what you 走。 me, but just sometimes I wonder if I should believe. and I don't know how. What seemed to be an infatuation is so different now. I can't get by if we're not together. Ooh, can't you see? Girl, I want you now.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 time, time we. themselves out And all emotional Once you know what it's all about hey, undesirable just want